Daardoor gingen ze over hun nek. Ook zijn er klachten over vrouwonvriendelijk en racistisch gedrag. Acht leden zijn geschorst en de club krijgt voorlopig geen geld van de universiteit. Bij een brand in een karaokebar in Vietnam zijn zeker 23 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Sommige mensen hebben hun benen gebroken toen ze uit een raam naar beneden sprongen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er zijn steeds meer explosies en plofkraken. In de afgelopen acht maanden moest de politie er al meer onder de loep nemen dan in heel 2021 bij elkaar. Ze hebben dan ook enorm druk en daardoor blijven er zaken op de plank liggen. Gevaarlijk, zegt de politie, want zolang criminelen niet gepakt worden, blijven ze op deze manier toeslaan. En het eens zo rustige Maroom, een Australisch kustplaatsje, is niet meer. De plek wordt overgenomen door een groeiende kudde kangeroes. Deze vrouw heeft hechtingen aan een kangoeroo-aanval overgehouden... en durft geen stap meer buiten te zetten, vertelt ze aan RTL. Three inches lower and it rip my throat open. I'm not going out the yard Het probleem is dat de dieren een beschermde soort zijn... en daarom mag er niks aan de overlast gedaan worden. Dan zag deze buurtbewoner een groepje jongens met een paintballgeweer rondrennen. There has been some you know, take, using paintball guns and shooting them and <laughs> stirring them up. So yeah, so that's, yeah. they're just protecting the young as far as I'm concerned. Yeah. Ja, de dieren raken hun leefgebied kwijt en daarom zoeken ze onderdak en voeding in woonwijken. Het weer, aardig wat zon, beetje drukkend ook. 22 tot 26 graden. Vanaf komende nacht vallen er weer wat buien, mogelijk met onweer. De zon laat zich morgen ook nog wel even zien. En het wordt wat koeler, een gaatje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dit heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid. De ringweg van Amsterdam bij Buitenveldert. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is de weg wel weer vrij. Op eh, de A10 Oost tussen Zeeburg en knooppunt Amstel.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 How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why taught you me? Ik ben de tweede uur begonnen met Roy Orbison, It's Over... en Elvis Presley met Suspicion. Voor vrouwelijke startende Zandvoortse ondernemers... is er eerder dit jaar een online Facebookgroep ontstaan... om op zakelijk gebied hulp, ervaring en vraag en aanbod met elkaar uit te wisselen. Om de paar maanden wordt er een bijeenkomst georganiseerd... en op 7 september, vanavond dus, is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst... Deze is in het Amsterdamse Beach Hotel. En als gastspreker is Robert Storm, coördinator van de ondernemingsplatform Zandvoort, aanwezig. De inloop is vanaf 19.30 uur en alle vrouwelijke ondernemers zijn welkom.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 Hollywood 7, you can dream your dreams for 7 bucks a night Alides Hidding met Hollywood 7. Nederlandse taal. Deelnemers worden niet alleen meegenomen in de Nederlandse taal... maar ook in de Nederlandse cultuur, manieren en gebruiken. De cursus is gratis.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 De artiestennaam Imka Marina wordt gevormd door haar twee voornamen. Imka en de tweede voornaam van haar moeder, Annemaria Marina. Imka Marina's loopbaan als zangeres begon bij het zangkoor De Damsterwitchen in Ampingedam. In 1959 kreeg zij haar eerste platencontract. Vooral in de jaren 60 en 70 scoorde zij hit waaronder Viva España en Harlequino. Im Camerina is behalve zangeres ook buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij voltrekt huwelijken, zowel in haar eigen trouwkapel in Midwolda als door het hele land. In 2008 werd zij benoemd tot de ridder in de orde van Oranje-Nassau. Tijdens een vakantie in Antilia in 2014 kreeg Marina een hartaanval. In 2018 was Marina gastartiest tijdens de concerten van de toppers in de Johan Cruijff Arena. Hier is Imca Marina met Über den Wolken is Sonnenschein. En zo is het maar net. Johnny Holiday met Pour ma la viva commencer. Ik ga door met The Dolly Dots. Love me just a little bit. daarheen heen in de blauwe tram. Elke vrijdag van half elf tot twaalf uur. Eerste vrijdag van de maand is het live muziek. kerkpleinconcert, protestantse kerk. Zondag 18 september. Kerkpleinconcert van 3 tot 5 uur. En de kerk is geopend om half 3. Toegang 5 euro per persoon. Aanmelden of informatie via info at Max in Cartoon Zandvoort Museum. De cartoons passen goed bij de sfeer van de Formule 1 en de autosport tot 9 oktober, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang 5 euro per persoon. Museumpas is gratis. Open Monumentendagen 10 en 11 september. Het start van de Open Monumentendagen in Zandvoort wordt dit jaar gegeven op zaterdag 10 september om 11 uur bij de sint Agatenkerk aan de Grote Krocht de keuze om de openingsceremonie in de prachtige sint Agatha kerk te houden lag voor de hand. De kerk in, uit 1928 heeft een interessante voorgeschiedenis met schitterende glas- en roodramen prachtige kruiswegstaties en van Lambert Laurijzen het bijzondere verhaal van de terugkeer van de schilderij Christus aan het kruis van J.A. Krusseman en het leerzame zomerexpositie over heiligen met passie. De katholieke kerk ligt centraal tussen het dorp en de Hanemerstraat. De focus van de monumentenroute ligt dit jaar op de Hanemerstraat. Deze straat heeft maar liefst 31 gemeentelijke monumenten en 5 rijksmonumenten. Veel te zien tijdens de Open Monumentendagen. Dit jaar is er een gratis nieuwe routeboekje met flyer gemaakt. De start is vanaf het Zandvoort Museum. Daar kunt u ook het boekje en de flyer halen. De route voert de cultuurliefhebber langs allerlei mooie gebouwen met de Hanemerstraat als middelpunt. Dit waren achtereenvolgens de Celtic Thunder met Maryland en Zandzakken voor de deur van André van Duin. De volgende is Jan en Kjeld, lekkere ouwe, Tiger Rack. Vindt u samen eten ook zo gezellig? Schuif dan eens aan bij de Eetclub in de Blauwe Tram. Iedere dinsdagmiddag gebruiken inwoners een warme maaltijd met elkaar. De maaltijd wordt bereid door slagerij Marcel Horneman. U bent van harte welkom. Tijdig reserveren is wel noodzakelijk en kan tot maandag 11 uur bij de balie van de Blauwe Tram. Telefoonnummer 30 3040700. 3040700. De betaling verloopt via een maandelijkse automatische incasso of pinbetaling. Iedere dinsdag van 12 tot half 2. De kosten 9,75 voor een drie gangen menu. En ik ga door met Sexy als ik dans. Niet van Nielsen, maar deze keer van Freddy Bolland. Een speciale uitvoering. Wel mooi. Yeah, yeah, yeah. Weet je wat het is? Ze heeft de perfecte moed. Ik zie dat zij precies weet, precies weet wat ze doet. Ze kan het niet laten, nee, ze kan het niet laten. Weet je wat het is? Zij komt naar me toe. En ik vraag, ga je lekker? Wat ben je nou aan het doen? Ze kan het niet laden, Nee, ze kan het niet laden. En zij zegt, weet je wat het is? Ik voel me sexy als ik dans. Oh oh, oh, oh, yeah. Sexy als ik dans. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sexy als ik dans. Oh, oh, oh, oh, yeah. Sexy als ik dans. als ze danst. Yeah, yeah, yeah. Luister. zij zegt, weet je wat het is? Ik heb ze al gehoord. Al die goede tips, maar die tips die werken nooit. Ze kan het niet laden, nee, ze kan het niet laden. Hé, ergens in haar blik zie ik dat er iets veranderd is en ik geloof mijn ogen niet. Ze kan het niet laten, nee, ze kan het niet laten. Ze springt op de tafel, daar gaat ze. Springt op de tafel, daar gaat ze. En ze zegt, jongens, weet je wat het is? Ik voel me sexy als ik dans. Oh, oh, oh. Sexy als ik dans. ze danst. Ook sexy als jullie dansen. Hey! Zing maar mee. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy. Sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy als ze danst, sexy als ze danst. Ze voelt zich sexy, ja ze voelt zich sexy, sexy als ze danst, sexy als ze danst.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 En Dominique is geboren in 1981 en die wordt dus vandaag 41 jaar. En de volgende is Buddy Holly. En Buddy Holly helaas overleden in 1959. Hij was geboren in 1936. Hij zou dus vandaag 86 jaar zijn geworden. Buddy Holly, werkelijke naam Charles Hardin Holley, was een zanger, gitarist en componist. Enkele van zijn bekendste nummers zijn Tell Me The Day, The Oh Boy en Peggy Sue. Vandaag de dag is Buddy Holly nog steeds een cultuurfiguur van het rock'n'roll... door zijn talent en ook door zijn stormachtig verloop van zijn carrière. Hij was al een semi-professioneel muzikant toen hij 16 jaar oud was en hij overleed op 22-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeval. In 1994 werd Holly postuum opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame en in 2011 kreeg hij een ster op Hollywood Walk of Fame. Bij het ongeluk kwamen ook The Big Bopper en Richie Valens om, wat bekend geworden is als The Day That The Music Die. Hier is Buddy Holly met Tell Be The Day. will you tell me maybe that someday Well, I'll be through? Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die you know it's a lie Cause that'll be the day When I die, well uh, When Cupid shot his dart He shot it at your heart So if we ever part Then I'll leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday, well I'll be through Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, that'll be the day When you make me cry say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well, that'll be the day ooh, ooh, That'll be the day ooh, ooh, That'll be the day ooh, ooh, That'll be the day Dit was Herman Brood en his Wild Romance met Sleeping Bird. En de volgende, zeker met het warme weer, zou ik zeggen... Rowan Hezen, bestel maar. Het wiel nou echt in hoogste tijden echt een goal. Ik mag nog veel en ook knippen te betalen. Kunt er net nog zo'n blije beeuwstoel. Stel nou niet aan, man, zoekt er toch nog een.